De VN-veiligheidsraad komt in spoedzitting bijeen om te praten over de humanitaire situatie in Oost-Oekraïne. Dat gebeurt op verzoek van Rusland. Door de gevechten tussen pro-Russische rebellen en het regeringsleger zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. De vluchtelingenorganisatie UNHCR zei vandaag dat bijna drie kwart miljoen Oekraïners zijn gevlucht naar Rusland. Rusland dreigt het luchtruim boven Siberië te sluiten voor Europese vluchten naar Azië. Premier Medvedev zou dat overwegen als reactie op de Europese sancties tegen het land. Die maatregel zou voor Europese luchtvaartmaatschappijen tot hoge kosten leiden. De vliegtuigen moeten dan omwegen maken en dat kost veel brandstof. In een politiecel in Maastricht is een 44-jarige man overleden. Hij was dronken aangetroffen en door agenten meegenomen naar het bureau om zijn roes uit te slapen. Rond 4 uur vanmiddag bleek dat de man bewusteloos was. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. Omdat de man in een politiecel is gestorven doet de Rijksrecherche onderzoek. Bij gevechten tussen Afrikaanse migranten in de haven van het Noord-Franse Calais zijn minstens 50 mensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. De gevechten braken gisteravond uit bij het uitdelen van het avondeten. In Calais zitten ruim 1200 migranten in geïmproviseerde vluchtelingenkampen. Ze proberen vanuit Frankrijk naar Engeland te komen. Het weer helder en droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 14 graden. Morgen vanuit het westen buien. In het oosten blijft het nog lang droog.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 Dat heeft een Amerikaans beveiligingsbedrijf ontdekt, zo meldt de New York Times. Er werden 1,2 miljard namen en wachtwoorden verzameld en meer dan een half miljard mailadressen. Wat de bende ermee doet is nog niet helemaal duidelijk. De gegevens zouden verkocht kunnen worden aan criminelen, maar tot nu toe lijkt de informatie vooral gebruikt te worden om spam te versturen via sociale netwerken. Volgens